Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het lichaam van het vermiste Michael van Dijk is gevonden. Voor de tienjarige Michael uit Luttelgeest werd woensdag een Amber Alert uitgegeven. Hij had het huis van zijn grootouders verlaten en was daarna niet meer gezien. Er is steeds naar hem gezocht, ook in het water. Het lichaam van Michael is gevonden in een vaart in Luttelgeest. Het is nog niet bekend hoe hij om het leven is gekomen. In Friesland komen vanavond de 22 rajonhoofden van de vereniging Friese Elfsteden bijeen. Het gaat om een verkennende bijeenkomst, om te kijken hoe het ijs op de route van de Elfstedentocht erbij ligt. Dat melden bronnen aan de NOS. Morgen maakt de vereniging de conclusies bekend. De vorige Elfstedentocht werd in 1997 verreden. De harde wind van vorige week heeft lang wakken in stand gehouden. De vereniging heeft geprobeerd die gaten te dempen met ijsblokken. Ook is de sneeuwval van vrijdag een probleem. De NS en ProRail hebben zoveel mogelijk medewerkers opgeroepen om te voorkomen dat de loopt de komende dagen weer ontaard in een chaos. Alle verloven zijn ingetrokken, melden de organisaties. NS en ProRail besloten gisteren om de dienstregeling tot en met maandag aan te passen aan het winterweer. In het oosten en midden van het land rijden minder intercities. Morgen wordt er in de spits wel met langere treinen gereden. Het is de bedoeling dat er morgen weer schepen door de sluis bij Eefde kunnen. Een ijsbreker maakt vandaag het Twentekanaal ijsvrij. De sluisdeur bij Eefde stortte vijf weken geleden naar beneden. Er is een tijdelijke voorziening om hem te bedienen. Er liggen 42 schepen stil voor de sluis. En bij een bomaanslag in de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en ongeveer 16 mensen gewond. Onder de doden zouden ook politieagenten zijn. De bom zat in een auto die voor het hoofdbureau van politie stond.